Imperium Records Oh. Ja. White shit On the Rex is back. flow, bra. flow, bra. We flow, bra. Kom eens maak het na. Kom die is a house Kom eens maak het na, kom eens maak het na, kom eens maak het na, kom eens maak het na eens maak het na, kom eens maak het na Kom eens maak het na tot je koud Kom eens maak het na, lady Mike is a house Kom eens maak het na, kom eens maak het na Kom eens maak het na, kom eens maak het na oh, Kom eens maak het oh. na jongens kan plessen Bekleeuwer wie visie beste Zoals ze maar dwelen Dat zat als voor die tegen Geprezen Mandela En doksa wat een jella Graf van Isabella een Saguera Magia Sagata Jehovah een pata Nu hou je veel te sterk Met de golf je no ver Die leven is nerd Houd je heilig in die kerk Ik trap je op een ster En je story wordt beperkt Ik maak dat je leveert Jaren wensen ze lekker vrucht Ik zie de slangen je gevriet die ze terug en zeg Zij wat je mij mijn honden kan je draai Ons doen die goed is En die rest maakt lawaai hey. Ей, хип-хопа сади блоу мани пранс Франс Фири яма сади сад рэпас банг банг White shadow one no рекс ладу трансла Джалам от вьет ян салю ванна нап Kom eens maak het nat tot die koudie Kom eens maak het nat, lady Mike is a hoes piek Kom eens maak het nat, kom eens maak het nat, kom eens maak het nat eens maak het na, kom eens maak het na, kom eens maak het na, kom eens maak het na tot die coat. Kom eens maak het na, Lady Mike is een hoes Kom eens maak het na, kom eens maak het na, kom eens maak het na, kom eens maak het na, kom eens maak het na, kom eens maak het na. Je zit dom, je zit je songs op een selfie stick. Je denkt je slim, je sliek en je maakt me ziek. Als ik een moe moet stijl, zeg ik je maakt me ziek. Ik zal je slat met die beat waar die snare je kick. En als kop ik nog, je vindt dit op je eigen beat. En op je eigen songs wil je dan zelf niet jeep. Nou kom hij je voor ons, want ons lijkt het niet. Ja, mijn baas, blijft warm, zoals een heaterkie. Ja, shadow was ze aan het innen, bij wissen zoals bakstenen. Tien rappers zijn haakskinnen, van rappers zijn vakginnen. Zullen generation is wack, die two chains. Jealous wack, wack, wack, wack, back man. Jealous kinders in die rap, die ze band ten. Bezig hele stukken, die wieldrijf, zoals hij de zessen. Maak dan de dood met de fashion, die game is de business, in die in die investment. Kom eens, maak het nat tot die coaching. Kom eens, maak het nat, lady Mike is een host Kom eens, maak het nat, kom eens, maak het nat, kom eens, magandna, kung mas magandna Kung mas magandna, kung mas magandna Kung mas magandna, to di coaching Kung mas magandna, Lady Mike sa who's peep Kung mas magandna, kung mas magandna Kung mas magandna, kung mas magandna Kung mas magandna, kung mas magandna Kung mas to di coaching Kung mas magandna, Lady Mike sa who's peep Kung mas magandna, kung mas magandna Kung mas magandna, kung mas magandna Kung mas magandna, kung mas magandna Kung mas magandna, to di coaching Kung mas magandna, Lady Mike sa who's peep Kumas magat na, kumas magat na, kumas magat na, kumas magat na, kumas magat na, kumas magat na.